6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Blok van Justitie erkent dat de controle op de Centrale Ondernemingsraad van de politie beter had gemoeten. Hij is het met de commissie Ruis eens dat er belastinggeld is verkwist aan feestjes en dure etentjes. Dat kan volgens Blok niet door de beugel. De onderzoekscommissie concludeerde dat er niemand toezicht hield, omdat de nationale politie te haastig moest worden ingevoerd. De rivier de Maas is steeds vaker te vies voor drinkwaterbedrijven. Vorig jaar kon het water uit de Maas 100 dagen niet gebruikt worden om drinkwater van te maken. De drinkwaterbedrijven zeggen dat er steeds vaker stoffen worden geloosd in rivieren waarvoor nog geen normen bestaan. Als voorbeeld noemen ze de stof Genex, die wordt geloosd door het bedrijf Gemoers in Dordrecht. Meer dan 90% van de bebouwing op Sint Maarten heeft schade. Dat meldt het Rode Kruis op basis van satellietbeelden. Een derde van de huizen is compleet verwoest. Het Rode Kruis meldt verder dat er tot nu toe 3,2 miljoen euro is gedoneerd op Giro 5125. Vrijdag is er een nationale actiedag. De Europese Commissie stelt nog eens 3 miljoen euro beschikbaar voor de Rohingya-bevolking uit Myanmar. In mei was al 12 miljoen euro toegezegd. Het geld gaat naar opvang, drinkwater, voedsel en medicijnen. De Europese Commissie roept de regering van Myanmar op om de mensenrechten te respecteren. Sinds augustus zijn 370.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. Drugsbendes hebben in Rotterdam-Zuid op grote schaal minderjarige jongens geronseld als drugscourier. Jongeren van 16 en 17 werden op scholen en jeugdinstellingen geworven door leden van bendes die vaak ook minderjarig waren. De couriers moesten vervolgens in Belgische steden op straat en aan huis drugs leveren. Het weer, geregeld zon, maar landinwaarts ook nog een bui met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen trekt er een herfststorm over het land. Er valt veel regen en op de Wadden zijn windstoten mogelijk van 120 km per uur. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michels-Gestel en Waardenburg 12 kilometer en ruim een uur oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Een half uur verdraging op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Ruim een half uur verdraging op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasdijk en Knopend Ketelplein.